uur. Renate Kok met het NOS Journaal. GroenLinks-leider Jesse Klaver en zijn fractiegenoot Bram van Ooyik... zijn tijdens een werkbezoek aan Ethiopië ontzet door de politie. Ze waren in het zuiden van het land... waar het volgens persbureau Reuters al langer onrustig is. De afgelopen dagen zouden er tientallen mensen bij betogingen... om het leven zijn gekomen. Klaver en van Ooyik kwamen in de buurt van hun hotel in de problemen... en vroegen de ambassade om hulp. Dertien andere Nederlanders deden dat ook. De Ethiopische autoriteiten hebben de groep daarop naar de hoofdstad gebracht. De vier grote steden willen dat het kabinet meer doet... om de toename van het aantal daklozen tegen te gaan. Ze vragen om meer geld en minder regelgeving. Volgens de gemeente is de wachttijd voor opvang in het afgelopen jaar fors gestegen... en zitten de opvanglocaties overvol. Onder meer door de oververhitte woningmarkt vinden mensen moeilijker een nieuw huis. Ook in de GGZ en de verslavingszorg is amper plek. De 28-jarige Nederlander die woensdag door Zweden het land uit is gezet... Eh, is na aankomst op Schiphol aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. De man zit nu vast. Hij woonde sinds 2016 in Zweden en werd in de gaten gehouden... vanwege zijn banden met islamitische staat. Volgens de Zweedse autoriteiten zou hij IS-propaganda produceren en ook online verspreiden. Zware voertuigen mogen nog altijd het Malieveld in Den Haag op. Woensdag meldde de gemeente nog dat trekkers en andere zware voertuigen... voortaan van het Malieveld zouden worden geweerd... omdat het dak van de eronder gelegen parkeergarage anders zou kunnen bezwijken. Dat bericht is nu gecorrigeerd door waarnemend burgemeester Remkes. In een brief aan de gemeenteraad spreekt hij het verbod tegen... en ook schrijft hij dat onderzoek heeft uitgewezen... dat er bij beide boerenprotesten geen schade aan het dak is geweest... en dat er ook geen gevaarlijke situatie was. Het weer, de wind wordt hard of stormachtig. Aan zee zijn zware windstoten mogelijk.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 Zojuist nog, mag ik het zeggen, op een ander radiostation. Hoe vies klinkt dat? Maar gelukkig wat wil je er gelijk bij zeggen? Hij is er gewoon hier. Met alleen maar nieuwe muziek. Net alle oude plaatjes gedraaid. Dus gewoon alles nieuw hier. Een uur lang. Dus er mag gedanst worden. En mocht je hem nog willen zien. Helaas, dit weekend is hij nergens te vinden. Volgende week weer. Nu een uur lang in de mix. The one and only DJ Dion Sydney op jouw TVM Zandvoort. back, don't say you're sorry. Cause you've done nothing bad, swallow my feelings. But won't swallow my pride. You know I've got a suit of armor on, you'll never see me cry. I hate the silence, that's why the music always loud. with So many problems. I try to drown them out, 1,000 bottles. Collect your souvenirs, you know it's so hard to admit it, but the only say, you know, it's so hard to admit it, but the best time part of me was all. I get those goosebumps every time. I need the to throw that to the side. Up. Oh. I get those goosebumps every time, yeah, when you're not around. fine rider When i pullin' up right beside you Pop star Lil Mariah When I take skit game wireless Throw a stack on the Bible Never Snapchat or took Molly She fall through plenty Her and all her guineas Yeah We at the top though Right there off Duini Yeah Oh no I can't fuck with y'all Yeah When I'm with my squad I cannot do no wrong Yeah So spin in the city Don't get misinformed all up on you.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 Sydney. Live in de mix. Leuk dat je erbij bent. got me saying words in my head, filling my mind with these images, yeah. And it's the way that you look at me makes me feel like I can't breathe. It ain't right, right, right. It ain't right. right. pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it. But after all is said and done, you're gonna be the lonely one.